Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De ministers van Financiën van de 17 eurolanden hebben hun overleg over de betaling van noodsteun aan Griekenland afgebroken. Ze konden het vannacht niet eens worden over de uitbetaling van de volgende termijn. Volgende week maandag praten ze verder. De ministers verlieten Brussel zonder de gebruikelijke persconferentie te geven. Volgens voorzitter Juncker is er oneenigheid tussen de ministers en het IMF over het beheersbaar houden van de Griekse schuld. Het overleg in Cairo tussen Hamas en Israël heeft nog niet geleid tot een wapenstilstand. Vannacht zijn vanuit Gaza opnieuw beschietingen gemeld... en in Israël zijn opnieuw raketten neergekomen vanuit de Gazastrook. De Amerikaanse minister Clinton sprak gisteravond in Jeruzalem... met premier Netanyahu ook over een bestand. Als er later vandaag nog geen staakt het vuren is bereikt... buigt de Veiligheidsraad zich in een open debat over de crisis. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil het statiegeld op plastic flessen behouden... Het vorige kabinet was juist van plan om het systeem af te schaffen... maar de PvdA ziet veel voordelen in statiegeld... en vindt daarom dat de plannen moeten worden teruggedraaid. De partij wil het systeem zelfs uitbreiden... en voor kleine flesjes ook statiegeld vragen. De PvdA kan rekenen op de steun van GroenLinks, SP, D66 en de ChristenUnie. De Koninklijke Marechaussee heeft een grote internationale drugsbende opgerold. Teams van de Marechaussee, de Field, de douane en Defensie pakten gisteren zeven mensen op... Eerder deze maand werden al vijf leden van de bende opgepakt. Volgens de marechaussee was het een gevaarlijke bende die zich bezighield met de smokkel van drugs en wapens naar Schiphol en het voorbereiden van liquidaties. De VN-veiligheidsraad heeft sancties opgelegd aan de leiders van de rebellengroep M23 in Congo. Die groep nam gisteren de stad Goma in, in het oosten van het land. Ook roept de raad VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon op om te onderzoeken of de rebellen steun krijgen uit het buitenland. Congolese regering zegt dat de rebellen steun krijgen van het buurland Rwanda. Het weer in het oosten eerst nog opklaringen, vanuit het westen bewolking en vanmiddag vanuit het zuidwesten wat regen. Het wordt maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Souhoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A7 richting Zaandam. Daar staat bij de afrit Weidewormen 2 kilometer. A15 in de richting Europort. Tussen knooppunt van Plein Rotterdam, Rotterdam 2 kilometer. Verderop ook 2 kilometer bij Spijk en Nissen.